Van de kinderen die seksuele foto's en video's van zichzelf maken... zijn er volgens het meldpunt schrikbarend veel tussen de 6 en 9 jaar. Ook het Centrum Seksueel Geweld spreekt van een zorgelijke trend. Het maken van de beelden past niet bij de leeftijd, zeggen ze. Wat de oorzaak is, weten de onderzoekers niet. In een huis in Hellevoetsluis is het lichaam gevonden van een dode vrouw. De politie gaat uit van een misdrijf. De vrouw zou de 63-jarige bewoonster zijn van het huis. Even later werd een man van 31 aangehouden. Dat gebeurde op de snelweg A4 ter hoogte van Delft. De politie wil verder niets zeggen, maar volgens de Telegraaf is de verdachte de zoon van de vrouw. Volgens die krant heeft hij zijn moeder onthoofd. Een federale rechter in de VS zegt genoeg bewijs te hebben om de regering Trump te vervolgen voor minachting van de rechtbank. Die zetten ondanks een rechterlijk bevel 200 Venezolanen en Salvadoranen uit naar El Salvador. De rechter zegt dat er genoeg tijd is gegeven om gedeporteerden terug te halen of om een toelichting te geven, maar dat geen enkele reactie voldoende was. De rechter zegt de regering nog een laatste kans te geven voor hij juridische stappen neemt. Het project dat de provincie Limburg beter moet gaan beschermen tegen hoogwater loopt vertraging op. Om beter voorbereid te zijn is na de watersnood van 2021 een samenwerking gestart tussen de provincie Limburg, de gemeente, het waterschap en de landelijke overheid. Maar vorig jaar is volgens de regionale omroep L1 ruim 10 miljoen euro op de plank blijven liggen. Door personeelgebrek en een trage besluitvorming komt het project niet echt van de grond. Het weer in het oosten nog regen. Op andere plekken is het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 8. Morgen bewolkt en dan wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog één file in Noord-Holland op de A4 van Amsterdam naar Den Haag.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 mag laten horen en toelichten. She gave me my walking papers... and ran off with someone new. Cause he bought her things my wages couldn't buy. So I turned to ups and downers and everything between. Still, I can't get her good loving off my mind. Well, today I bought a Cadillac, the kind she's always wanted. I called and asked her if she'd like to ride said, this is our last date I said, that's alright with me Cause tonight I'm driving her out of my mind Yeah, I'll take her on a scenic cruise Right off of Lookout Mountain Cause she said I never took her out when she was mine She'll see all seven states as we drive to the read Lover's Leap again off Lookout Mountain. Cause I wrote a note and called it suicide. But my epitaph will say he killed his pain yesterday when he finally drove that woman off his mind. Well, now here she comes to greet me, dressed to kill, and so am I. Hope she asked me if this Cadillac will fly. And I know that I'll die laughing when I show her that it will, when I drive that woman right out of my mind. Yeah, I'll take her on a scenic cruise right off of Lookout Mountain. Cause she said I never took her out when she was mine. She'll see all seven states as we drive to the pearly gates. Tonight when I drive her out of my mind. They'll say Johnny Cash was quite a smash down here in Chattanooga Last night when he drove her out of his mind Yeah, that Cadillac dealer's in for a big surprise too $99 down, $99 a month <laughs> Yeah, it's gonna be just gorgeous Welkom terug. En we hoorden net I Drove Her Out of My Mind. Ja. Ook een mooi verhaal bij. Heel mooi verhaal. Eigenlijk is het een heel zielig verhaal. Maar hoe hij dat, eh, hoe hij dat zingt en hoe hij de tekst brengt... en eindigt met een lach, is het toch vrolijk. Het gaat over dat zijn, eh, zijn ex-vrouw die heeft hem in de steek gelaten... omdat hij niet genoeg geld had. Oké, ja. En hij gaat op een gegeven moment... En, eh, hij huurt een Cadillac. Ja. Yeah. Doet lease die eigenlijk zeg maar. En dan wilde nog één keer met haar eh, een ritje maken. En zij zegt, daar nou, dat is goed. Alleen ze rijden van de klif af. Oh. En dat doet ze expres. <laughs> ja? I drove her out of my mind, ja. I drove out of my mind, ja, letterlijk ja. de, de, er komt Chattanooga trouwens in terug. Ja? They said Johnny Cash will be quite a splash down here in Chattanooga <laughs> tonight when he drove her out of his mind. And oh eh, ja. Hij wilde dus vergeten en het wilde hij... Het raakt eh, de klif af, de, ja. Ze reizen aan de af. Ongelooflijk. En dan eindigt het met... Uh, ja. Ja. De Cadillac, the Cadillac dealers in for a surprise too. Okay. $99 down, $99 a month. <laughs> Haha, it's gonna be just gorgeous. <laughs> dus het is eigenlijk het gaat over eh, ja, een zelfmoord, dubbele zelfmoord, zeg maar. Ja, <laughs> maar hij ziet het op dusdanige manier dat jij genoeg moet lachen ook. <laughs> heel apart nummer, heel apart. Daar daarom stond hij ook in heb ik hem ook in die lijst erbij gezet. Oké, ja. Ja, dat is wel leuk inderdaad. Ja. Ongelooflijk, ja. En eh, even terug naar de muziek. Ik vind zijn stem heel mooi eh, vol eigenlijk. Hè? Een stem echt. Maar, ja. Dat vind je ook mooi. Ja. ja. Ik heb zelf ook geen eh, piepstemmetje, zeg maar. Dan <laughs> ben je niet in de koor of zo. Nee, gelukkig niet. Nee, dat wil gelukkig niet. Dat wil ik dat koor niet aan doen, zeg. <laughs> nee. Nee, maar eh, hij heeft een mooie stem. Ook een beetje stemmen eigenlijk. Oh, dat is ook ja, het is, ja. Het is, nou, het is best, een, eh, best een warme stem. Die ook nog wat. Ja. Die, die, ja, waarvan je ja, wat, wat, een, wat een warm gevoel Klopt. kan geven. Zou die beïnvloed zijn door mensen om hem heen? gospel, negers, nou, door, ik denk niet echt door, nou, wel door, door, het, door het, toch door het geloof, denk ik. Want hij is heel streng religieus ook opgevoed. Oh, oké. Okay, ik denk dat dat wel beïnvloed is. Maar of dat nou gospel is, dat, ik weet niet. Dat, dat, ik denk het haast niet. Omdat het ook wel natuurlijk een aantal nummers bij zitten waarvan je denkt van ja, nou, dat is, <laughs> niet echt heel netjes allemaal, zeg maar. <laughs> <laughs> dus wel op een gegeven moment inderdaad in een verdere periode. Maar hij is wel, ik denk dat hij meer beïnvloed is door zijn door de dingen die gebeurd zijn in zijn leven. Ja. Door eigen belevenissen. Oké. Dan dat hij beïnvloed is door dingen van buitenaf. Ja. dat denk ik. Ja. is mijn persoonlijk ja. Nou, ik vraag omdat hij, ik zie dat hij in Arkansas is geboren. Stel dat hij in New York was geboren had je misschien heel andere muziek gemaakt of zo. Hè? Ja, dat, dat is een beetje de. Dat is, ja. dat, zeg ik, dat is natuurlijk. De, de, hij zal wel invloeden gehad waar, je, waar je, ja, van, van country western natuurlijk. Ja, Het is natuurlijk dat, dat, dat, dat, gebied natuurlijk. En, eh, ja, natuurlijk eh, op een gegeven moment Nashville komt eh, gewoon. Nashville, ja, zeker. dat is natuurlijk, dat is de home of country natuurlijk ongeveer. Ja, zeker vakantie. Dus ik denk dat bij, ja, maar ik denk dat sowieso invloed heeft waar je geboren wordt in Amerika, wat voor soort muziek je eh, Ik denk het ook, ja. Maar ja. wij dus mee opgroeit, want dan, dat hoor je dan zelf ook. Dat hoor je, ja, zeker. Dus de stap ja. te zetten naar dezelfde genre is natuurlijk dan vrij eenvoudig als compleet de andere kant op te gaan natuurlijk. Ja, ja. ja maar Dus dat zou, best, dat zou inderdaad best kunnen dat... dat uh, maar is zijn latere carrière met zingen heeft hij, is hij weinig beïnvloed van buitenaf. Heb Meer, nee? Hij is dus zijn eigen leven, ik denk dat ik net zeg, is meer zijn eigen levenservaring waar hij over, ah, wat hij dus in nummers gaat verwerken. Want hij heeft ook een tijdje of samen, of, eh, samen met Bob Dylan gezongen en platen gemaakt. Je hebt ook nummers van geschreven, Bob Dylan. Ja. Maar Girl from the North Country, hè? Ja. Ook een mooi nummer. Ja. Maar misschien, eh, volgens mij hebben die twee ook wel wat ervaringen en eh, invloeden uitgewisseld, denk ik. Hè? Ik denk het wel dat ze gewoon ja. elkaar met koppen bij elkaar gestoken. En, eh, ja. en dat, ze ook dingen van elkaar geleerd hebben. Dat geloof ik ook wel. Ja, ook met, ook met, met Bono van U2 heeft hij ook samengewerkt. Ja. En, dus ja, hij was op zich wel. En misschien dat hij meer eh, als hulp diende voor hun dan, als dan, dan andersom. Oh, oké. en ja. misschien maar ook een soort sparringspartner of zo, denk ik. Ja, van, van welke kant gaan we, op welke genre kunnen we het best gaan kiezen, welke richting we, gaat het meest, spreekt het meest aan, blijft het, me, blijft het meest interessant. If to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. Do you go? When the snowflakes fall, when the rivers freeze, and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine. rabbit in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there. For she once was a true love. de mensen die me geschreven hebben. En de goede nummers. Geschreven, ja, de goede nummers die goed bij zijn stem en bij zijn emotie past. Hè? En ook bij zijn eh, beleving. Want eh, wat ik net zei, hij heeft een hele moeilijke jeugd gehad. En dat, dat merk je gewoon ook aan zijn, aan zijn stem. En aan zijn manier waarop hij dus dingen bracht. En als hij dan nummers krijgt aangereikt of zelfs schrijft... Die daarop aansluiten... Ja, is natuurlijk beter, ja. Dan gaat het dus, dat, dat, dat, natuurlijk wel goed aan... Uh... Want hij wou geen frontman zijn. Hij, ging echt niet zo naar voren, wat je zei ook. Hè? Hij zit een beetje onder, ja. Hij was, eh, de, dus nogmaals, kijk, dat ook weer de, voor de man in black. Laat mij maar lekker gewoon... Ja, doe maar normaal. maar, ja. Op de achtergrond, man in black. till things are brighter, I'm the man in black. <laughs> ja, ja. Ja, Zo ik, ik, ik, ik doe mijn ding. Ja. Hij probeert mijn boodschap uit te dragen. Ja. En uh, tegen de liefde eigenlijk. Heeft hij al een mooi leven gehad, denk je? Ik denk, dus zijn leven, op het moment dat hij met, eh, dus afgekinkt was. Ja. En met die June Carter, dat beschrijft hij zelf ook. Ja. Waren, dat waren zijn mooiste jaren van zijn leven. En toen heeft hij oh. tot aan het oh. eind toe heeft een heel mooi leven gehad. Okay. Een heel gelukkig leven gehad met, met June oh, Carter en toen zijn zoontje. Maar de voorjaar, die dus jeugd was wel moeilijk wat je zei. Zo, En, uh, ja. ja. maar daarna met June Stardom. En, en daar was, eh, ja, dat, dat die jaar is ook, daar waren echt zijn gelukkigste jaar. Oké, ja. Want hij heeft nummers samengezongen met, eh, met John Carter, Jackson bijvoorbeeld. oh, ja. Heel, heel, leuk nummer, staat ook niet bij, maar ja, het <laughs> ik, je kan niet alles doen. Ik had er wel 60 op kunnen schrijven. <laughs> dus dat, eh, en, eh, dat was een heel leuk nummer. I'm going to Jackson. Ja, I turn, a loose in my coat. Ja, Because I'm going to Jackson. Ja. Goodbye, that's all. En de zo hoog inderdaad. de ja. ja, dat nummer. And they okay. laugh at you in Jackson.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 I'm going to Jackson. You turn loose of my coat cause I'm going to Jackson. En wat is een eh, speciaal aan The Man Who Couldn't Cry? Dat is, nou, de tekst zegt het eigenlijk al. Die man, die niet kon huilen. De man kan niet huilen. Nee. And cried for years and for years. Ja. Napalm Babies, Movie Love Stories. Oh. Not once did a tear stay in his face. Nee, oké. Okay. En als as a child, he cried like all children will. Ja. And at some point, his teardrops all went dry. Okay. Dus hij kan niet, hij kan niet huilen. Nee, nee. En op een gegeven moment gebeuren allerlei, dingen, allerlei hele nare dingen met hem. Ja? Zijn hond gaat dood, hij verliest zijn arm, zijn vrouw gaat bij hem weg, hij laat zijn baan <laughs> kwijt. Hij komt eh, in een gesticht voor, <laughs> voor die insensitive en die insane. Oké, <laughs> insensitive en insane, ja. die made a lot of friends en die played a lot of chess. En dan komt... En dan... He cried every time it would rain. Oké, ja. Dus als het regent, gaat hij huilen. Ja, ja, ja, ja, dan. Maar dan regent het op een gegeven moment 40 dagen achter elkaar. En <laughs> dan uh, he cried, he cried, he cried. On the 40, 41st day, he passed away. He just dehydrated and died. <laughs> maar dan gaat hij dus naar de hemel. Ja. Dan vindt hij zijn hond terug, vindt hij zijn arm terug. Zijn ex-vrouw die gaat eh, dood aan, eh, aan, stretch marks. Ja, oké. Zijn ex-werkgever gaat eh, bank, bankroet. <laughs> dus alles valt dan op zijn plek. Oh, Zo'n raar nummer. Ja, apart. En Man Who Couldn't Cry. Het eh. is heel raar. Als je, dan als je daar de eerste keer naar luistert, denk je van... Dat staat er heel zo. helemaal op, je. ja. ja. En als je het dus vaak... Die tekst ken ik ook helemaal in mijn hoofd. Ja. Maar dan denk je echt van... Dat is echt, helemaal, echt super maf. Ja. Maar wel super leuk. <laughs> ja, zeker. Ja. Als je dat zo vertelt, inderdaad. Ja. Maar dat is echt een heel verhaal. Ja. Heel verhaal. Dus en ik denk ook, nou, ik denk van mensen die, fan van Johnny Cash, ook mensen die Johnny Cash kennen, zijn er heel weinig die dat nummer kennen, denk ik. Nee, dat geloof ik ook, ja. Maar sinds vanavond een hoop meer, denk ik. Ik hoop het. Zeker. Ik hoop het. <laughs> <laughs> Ja? ik hoop het zeker. <laughs> nou, zeker omdat je er zo enthousiast over vertelt en ook, ook iets zegt over eh, die nummers en die teksten en zo. Want eh, het is nog steeds, denk ik, een onmis hier in Nederland. Wij, luisteren slecht naar die teksten. Hè? Het valt mij gewoon op dat. Ja. Eh, Eigenlijk, niet alleen, heb ik het niet alleen over Johnny Cash, maar ook over muziek door, dat door artiesten van door de jaren heen gebracht werd. Als dat, misschien komt het wel dat ik oud ben hoor. Mhm. Maar als het afzet tegenwoordig, het is alleen maar een beetje ja, textueel slaat het allemaal nergens op. Het gaat, er, we gooien er een sampletje onder, we doen een remastertje ervan en we zijn klaar. Tenminste, dat heb ik het idee. Ja, het zal ongetwijfeld niet zo zijn. Nee, nee. Maar zo mijn, worden, ja, klopt, mijn beleving een beetje. Maar dat, toen was het nog echt, ging het nog, ging het nog ergens over. Ja, ja. Maar mag ik vragen hoe oud je bent? 56. 56. Want we zeggen altijd, nou de mooiste muziek is eigenlijk eh, rond je puberteit. Daar pak je het meeste op. Hè? Die muziek die je dan hoort, eh, nou, die blijf je altijd bij. Klopt. Dat is, ja, Dat, is, ook zo. Jaren 80 muziek blijft mij het meeste. Dat, eh, dat ken ik heel hoop. Ja. Eh, maar dan meer als zijn van, oh ja, dat heb ik toen gehoord en toen was ik 16. Toen ging voor maar het Johnny Cash is al veel ouder, veel langer bezig natuurlijk. Johnny Cash is al vanaf, vanaf dat ik 6, 7 was. Ja, maar door je vader. Je en, ja, en, dat, ook in de jaren 80, sorry, gingen we naar discotheken en zo, kreeg al die andere, al die, al die jaren 80 ja. disco hits. Vond ik hartstikke leuk, maar Johnny Cash bleef er altijd tussendoor lopen. <laughs> ja, die hoorde je niet in de disco. Hè? Nee, maar als ik dan thuis zat... Ik, misschien, ja. Ik zat op school, ik zat op school, zat mijn huiswerk te maken... had ik altijd een cassettebandje van Johnny Cash aanstaan. Oh, ja. En dat is eigenlijk altijd... Dat, en daarna toen... Door, door mijn hele leven door is het eh, in de auto. Eh, als ik naar mijn werk moest, altijd Johnny Cash en CD. Of een, ja. ja. ja. Altijd. Ja. There once was a man he couldn't cry. He hadn't cried for years and for years. Napalm babies, movie love stories. For instance, could not produce tears. As a child, he had cried as all children will. Then at some point, his tear ducts all ran dry. Grew to be a man, it all hit the fan. Things got bad, but he couldn't cry. His dog got ran over, his wife up and left him. After that, he got sacked from his job, lost his arm in a war, was laughed at by a whore. All oh, but still not a sniffle or sob. Well, his novel was refused and his movie was panned. His big Broadway show was a flop he got sent off to jail. You guessed it, no bail. Oh, but still not a dribble or drop. In jail, he was beaten, bullied, and buggered, and made to make license plates. Water and bread was all he was fed. Not once did a tear stain his face. Doctors were called in, scientists too. Theologians were last and practically least. They all agreed, sure enough, this is no cream puff. Oh, but in fact, an insensitive beast. Mm. He was taken from jail and placed in a place for the insensitive and the insane. He made a lot of friends and he played a lot of chess and he cried every time it would rain. Once it rained 40 days and it rained 40 nights. And he cried and he cried and he cried and he cried. On the 41st day, he passed away. He just dehydrated and died He went up to heaven, located his dog. After that, he rejoined his arm. Below all the critics, they took it all back. Cancer robbed the whore of her charm. His ex wife died of stretch marks. His ex employer went broke. The theologians were finally found out, right down to the ground. The jailhouse burnt down, and the earth suffered perpetual drought. Dun, dun, dun, Heeft hij nog invloed gehad op andere ja, muzikanten? zeker. Ja, zoals? Nou, zoals we net zeiden, eh, U2, die hebben een aantal nummers hebben, eh, van hem. Ja, Eigenlijk een soort van... Oh, normaal, en, ik, ik, denk ook wel dat hij zo bijvoorbeeld ook een inspiratie is geweest voor, voor, een, eh, voor een Michael Bublé of zoiets. Oké. Die was natuurlijk al heel op de Frank Sinatra. Ook ja, denk ik. Michael, Michael Bublé, die, die heeft natuurlijk heel veel Frank Sinatra gecoverd. Ja, Maar ook, die, die nam ook wel een beetje daar die, die, Johnny Cash-stijl in mee. Oké. Dus volgens mij heeft hij, heeft hij ook gecoverd dat nummer van eh, A Thing Called Love, volgens mij. Ja, als okay, dat is de film natuurlijk gecoverd. Ja. Als, ik, eh, als, ik, me goed kan herinneren. Ja. Maar hij, ik weet zeker dat hij uh, artiesten in het genre, country genre en dergelijke wel beïnvloed heeft. Ja. geloof ik ook, ja. ja. Die hem, als, hem als, als, als voorbeeld zagen. Ja. Want had hij een eigen stijl of zo? Of, Ja, dat, de, mensen noemen hem wel eens de King of Country. Ja. Maar ik vind het, dat doet het tekort. dat vind mijn ik persoonlijke mening. Want hij was veel meer dan alleen een countryzanger. Ja. Tuurlijk heeft hij een heleboel country nummers uitgebracht. En die zijn ook het bekendst geworden. Ja, ja, ja. Maar het was niet alleen maar cowboyhoeden muziek. Nee. Zoals ik het, ik het zo, even zo plat mag uitdrukken. Cowboyhoeden muziek, ja, ja, ja, Er zijn ook nummers bij. Dat, dat je, zoals die aantal nummers die ik net aangeef. Dat, heeft niks met country te maken. Nee, nee, nee. Het is er wel een beetje misschien het toontje. Ja. Maar het is niet echt heel Billy. Nee, maar misschien is het meer folkmuziek dan countrymuziek dan. Ja, ja, ja, ik denk dat het meer een volkszanger was. Een volkssong, ja. Zoals de one on the right was on the left. Het gaat over een oh ja, singing <laughs> toevallig, toevallig. The one on the right is on the left? Ja, dat is ook een heel, heel raar nummer. Ja, dat, ziet alleen al. Ja. Dat gaat over, het, over een, een beentje, die worden bekend. Ja. En die zingen Amerikaanse volk... Eh, volkmuziek, maar ze zijn het politiek, politiek niet met elkaar eens. <laughs> en dat oh, gaat in het, begin, in het, begin, gaat het goed. en dan op een gegeven moment gaat het ook minken En gaan ze op een gegeven moment vechten op het podium en zo. En weet ik het allemaal. Het <laughs> gaat ook heel veel fout. <laughs> en, dat, eh, en uiteindelijk dat zeggen ze ook van don't go mixing politics with the folk songs of our land. dat is ook zo'n soort nummer. Ja. Dat is, en dat is eigenlijk ja, meer, eh, meer een volkszanger en een, en, ehm, ja. ja, niet echt kunnen. die niet kan. Ja, ik vind, ik vind het country genre doet hem tekort. Ja, ja, ja. Als ik eerlijk ben. Gezien zijn hele, en ook gezien zijn latere carrière. Dat hij natuurlijk echt hele gevoelige nummers uitgebracht heeft. Ja, maar volgens, ehm, ik heb ook wel eens gehoord dat de American Recordings ook een, eh, toch een stap verder heeft gezet. een nog bekender en beroemder is geworden. Ja. Dat ja, op die oude nummers uh, ja, gaan. Daar staan ook een aantal, ja. daar heeft hij zo een aantal nummers van gecoverd. Ja. Daar staat Cool Water staat daarop, bijvoorbeeld. En dat is een cover van, hoe kan het ook anders, Frankie Lane. het origineel is van Frankie Lane. En ja, Cash heeft het gecoverd. Cool, water, cool water. Dat, is wel echt een, dat is wel echt een country nummer, maar dat is wel een cover. Ja, ja. ja, het is leuk dat hij toch die oude nummers heeft opgepakt... en een nieuw sausje eroverheen en, ja, eh, en, en, uitgebracht. Ja. En dat was eigenlijk, joh, wat ik trouwens ook wel heel mooi vind aan die American Recording CD, die heb ik dan, die heb ik dan wel ook. Mhm. Uiteraard zou ik bijna zo zeggen. Je merkt dat hij ouder is. Je hoort het aan zijn stem. Ah, oké. Ja. Het, is, het, is, het, het, eh, het gaat allemaal iets moeilijker. Iets moeizamer. Breekbaarder. Het is wat rauwer. En het is ja. oké, ik ben... Ik zit aan mijn nadagen van mijn carrière, zeg maar. Ja, Hurt vind ik wel helemaal een voorbeeld daarvan. Ja, maar Hurt is natuurlijk... Dat is, dat is gewoon één brok emotie. Ja, ja. En toen was ook helemaal klaar. Hij was er ook helemaal klaar mee. Ja. troop, a pickin' singin' folk group. They sang the mountain ballads and the folk songs of our land. They were long on musical ability. Folks thought they would go far, but political incompatibility led to their downfall. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear was a Methodist. This musical aggregation toured the entire nation, singing traditional ballads and the folk songs of our land. They performed with great virtuosity, and soon they were the rage, but political animosity prevailed upon the stage. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear burned his driver's license. The curtain had ascended, a hush fell on the crowd as thousands there were gathered to hear the folk songs of our land but they took their politics seriously. And that night at the concert hall, as the audience watched deliriously, they had a free for all. Well, the one on the right was on the bottom, and the one in the middle was on the top, and the one on the left had a broken arm, and the guy on his rear said, Oh dear. this should be a lesson. If you plan to start a folk group, don't go mixing politics with the folk songs of our land. Just work on harmony and diction, play your banjo well, and if you have political conviction, keep them to yourself. Now the one on the left works in a bank and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ, and the guy in the rear got drafted. Thing Called Love. Dat is natuurlijk ook een bekende en een leuke. Heel bekend, heel bekend. Er en dat zit ook wel een leuke anekdote aan vast. Ik, oh. Eh, maar vriendin die, eh, was niet zo'n, die is niet zo'n Johnny Cash. Eh. nee, oké. Okay. Ja. gaat eh. goed, hè? Het gaat nog steeds goed. Ja, het gaat uit... Nee, luister, zus, oh. ah, zus <laughs> nee, het gaat uit... Nee, het gaat uitstekend. Nee, dat is, dat het gaat echt supergoed. Ja. Maar die komen op een gegeven moment uit het werk vandaan. Ja. En ze zegt, ik heb het nummer van Johnny Cash gehoord. Dat vind ik zo leuk. Ze zegt, dat vind ik, vind ik zo leuk klinken. Ja. Ik zeg, ja, hoe gaat dat dan? Ik zeg, wat, ik zeg, zingen ze dan een stukje? Ja, dan zegt, dat weet ik niet. Ja, ik zeg maar, de week toch niet welk nummer. Ja, ze het iets van... Ta, ta, ta, ta, Ik zeg, oh, Think All Love. <laughs> Ja, dat is het. <laughs> heel grappig. heel grappig. Inderdaad, ja. ja ik wist gelijk welke nummer ze bedoelen. En die vindt ze hartstikke leuk. Ja. En hoe zou dat komen? Is het toch wat meer uh, toegankelijk of zo? Of, eh, ja. ja, hij is wat meer, zo weer meer uptempo. tempo Oh ja, dat is ook waar, ja. ja. Wat meer uptempo. tempo Maar het is ook wel een soort gewoon van een verhaal van uh, onvoorwaardelijke liefde. Ja, liefdesverwerking. Ja, when I see your mother's tenderness, when she holds a young folks to her breast. Ah, okay, then I thank God that the world's been blessed with a thing called love. A thing called love. Dat ziet hij. Ja, ja, dat is waar. Ja, ja, Dus als je dat, die tekst, daar gaan we. Ja, dat is waar. Die, tekst, dat, het, maar het is een heel, heel, heel vrolijk nummer. Die toch echt, maar echt een, een, boodschap, een belangrijke boodschap. met liefde kan je alles bereiken. Klopt, ja. Maar ik vind wel een hoop van die nummers, dan hoor je eh, dat, een beetje standaard eh, gitaargeluid. Hè? Boom, boom, boom. Dat is echt heel typerend voor Johnny Cash of zo. Of misschien voor country of ja, zo. Ja, dat is typerend denk ik voor die, die, die, de sound uit, dat, die regionen, denk ik. Oh, oké. Het is breder dan. Het is, ja. het is wel, het is, ja, het is wel zo'n zo beetje zijn basis. Ja. En eh, vanuit daar heb je natuurlijk wel, uit, uitspattingen de alle, andere kanten op. Ja, zeker. Maar het is wel een beetje, die, die basistoon is gelijk. Maar dat, dat is ook wel zijn eh, handelsmerk natuurlijk. Ja, voor altijd, altijd geweest. Ja, zeker die muziek. Wat eh, ja, positief, maar de eh, muziek is een beetje simpel. Het is altijd gitaar. Er komen niet echt ja, maar... synthesizers of piano's of strijkers. Of nee, zo, maar nee. Dat, dat, dat vind ik juist wel mooi. Dat hoeft ook niet, nee. nee. Voor mij niet persoonlijk. Nee, nee. nee, ik, Ik, ik, vind een optreden van een artiest met een big band erachter vind ik heel mooi hoor. Dat laat ik van ja. voorstellen. Dat kan, kan ik heel erg waarderen. Ja. Maar de, gewoon het, ja, doe lekker gewoon, omdat ik net zei van ja. tegenwoordig die muziek met dat je zes ja, van die, samples eronder hoort en kaboomski de boomski eronder. Ja, sorry, maar daar haak ik af. Het is maar persoonlijke smaak. En daarom spreekt, spreekt hij ook zo ontzettend aan. Maar hij heeft het dan ook niet nodig gehad, denk ik. Als hij toch zo groot is in Amerika en bij jou of zo, dan is het... Eh, nee, hij heeft het ja, nee, niet nodig. Nee, nee, als, kijk, als je het nodig hebt, als je gewoon... En ik denk zelf nog dat als hij een compleet andere weg ingeslagen was... Ja? Dat is dat, de mensen, mensen die hem echt steun en fan van hem waren ja. ja, nou, heb ik er klaar mee. <laughs> dat is niet de Johnny Cash die wij kennen. Nee, oké. Nee, nee. Ik denk dat, dat, eh, hij wilde dat zelf ons ook Hij wilde gewoon dicht bij zichzelf blijven. Ja, daarom. Dus, eh, hij heeft dat gevoel ook nooit wat nee. anders doen of zo. Ik ben gewoon lekker bezig. Hup, gewoon die weg ingaan en doorgaan, ja. Dat nou, vind ik ook. Hij wil gewoon dicht bij zichzelf blijven. En zeggen, dit is mijn, ja. dit is mijn leven. Ja. Dit is mijn beleving. Ja. En hier wil ik, dit wil ik uitdragen. Heb je hem wel eens zien optreden dan? Ja. Ja, ik ben een van de gelukkigen. Ja, oh. zeker. Ja? Ik ben samen met mijn broer, in, eh, dat was in 1996. Oké. Ben ik bij zijn laatste optreden in Nederland geweest. Oeh. Dat is in de staat al in Den Haag. Ja. Dat was heel, heel, heel bijzonder. Heel mooi. Hele mooie plaatsen. Ja. Alleen, ehm, dat was een hele rare gewaarwording. Je mocht niet staan. Oh, nou, oké. dat is raar En je mocht niet meezingen. Oh, dat is, ja, ja. Hij zat op het podium op een stoel. Oké. Hij bracht zijn nummers. Prachtig hoor. Ja. Zonder meer. Prachtig. Maar dat was het ook. Oké. Voor de gordijn. Dat was het. Met zijn gitaar. Is de Uppie helemaal, ja? ja de band, de band, dus eh, de stond erachter. Achter het gordijn. Nou, wat raar inderdaad, ja. <laughs> Heel apart. Het, ja, heel apart. Het was gewoon een one-man show. Ja. Ja, maar, ongelooflijk, ja. Ja. Het, ja ik had kippenvel overal staan, ik vond het echt fantastisch. Ja. En dat is wel, dat is, dus ik heb hem echt in levende lijven gezien. Ja, oh, te gek. Ja, dat is mooi. Ja, ja. Dat was eh, echt fantastisch. En het, de, die, maar het hele, het hele concert, was ja, de concert is het niet te noemen. Het is gewoon een performance, zeg maar.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 Die heeft hem echt overal doorheen gesleept. Ja. En die heeft hem geholpen en die heeft hem echt... Mooie eh, nummers geschreven. Mooie nummers geschreven en die heeft hem echt eh, door dik en dun gesteund. Ja. En daardoor, anders was hij misschien helemaal eraan onderdoor gegaan. Oh, dat, zou, dat zou heel goed... is de eerste vrouw? Die eh, was, ja, heel jong. Ja. Daar was hij ook heel snel mee getrouwd. En dat is eigenlijk vanaf het begin af aan was dat niet echt helemaal... Eh, nee, niet te beter. Nee, want dat zie je in die film. Ja. Kijk, ik ben natuurlijk ook niet eh, daar, lees je voor de rest ook niet heel veel over. Nee, dat klopt. In, in, de krant of iets dergelijks. Het is natuurlijk ook geen media, eh, <laughs> populaire nee. mediaartiest. dus je staat ook niet in de story in de privé, zeg maar. <laughs> Dus de dingen wat je dan over hem te horen krijgt zijn heel sporadisch. Ja, En in die film komt er ook tevoorschijn dat hij... Ja, zijn vrouw vond het allemaal niks. En hij moest eigenlijk in de, in de, in de, in de, hardware store van, zijn vader, van haar vader gaan werken. En, oh, dat soort dingen. En dan had hij allemaal helemaal getrekken natuurlijk. en, uh, Dus dat is eigenlijk was het al. Ging, nou, toen ging hij dus. Ja, zijn eerste nummer uitgebracht. En daardoor kreeg hij dus die, die, die, die, die uitnodiging voor die roadshows. Ja, ja. En toen kon hij de rood. En ja, toen eh, was het pilletjes en toen was het, ging het heel snel berg, bergafwaarts. En, eh, ja, ja. Dus die pilletjes werden ook al uitgereikt, denk ik. Ja, ja, moeite voor nou, Dat is een van zijn nachten die hij zelf doorgebracht heeft. Ja, <laughs> ja dat Je zei. Waar kwam hij uit Mexico vandaan? Ja. Had hij amfetamine verstopt. Oh. En hij, eh, hij moest aan de kant. En eh, ja, jammer joh. <laughs> moest hij één, één hele nacht in de cel. En hij is één, keer oh, een nacht in de cel doorgebracht. Openbare dronkenschap. Ja, <laughs> dat, is de enige wat hij dus ja. als beleving uit de gevangenis heeft gehad. Terwijl hij erover kan zingen alsof hij jaren gezeten heeft. <laughs> en heel veel mensen denken dat dus ook. Ja, dat zou ik ook wel denken inderdaad. Ja. ja. Heb je nog een leuk nummer staan? Ghost Riders in the Sky. Ja, dat is... Uh, dat is wel echt een country western nummer. Oké. Gaat over een eh, cowboy die eh, rijdt op de prairie. En die ziet op een gegeven moment die Ghost Riders in the Sky. Dat is een soort van, ja, eigenlijk... Ehm, ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet verwoorden... maar het zijn een soort van boodschappers van de dood, zeg maar. Oh, oké. Die man op die, paarden of zo. Ja, precies. dat zijn de Ghost Riders. Ja. Dus hij ah. rijdt eigenlijk op die prairie... rijdt hij zijn eigen dood tegemoet. Oh. Ah. Het is een an old cowboy went riding out one dark and windy day. <laughs> god, oh god. Upon a bridge he rested as he went along his way. Ja, ja. Oh, wat te gek. En dan zie je when all of mighty herd of red-eyed cows you saw. Clowning through the ragged sky. Dus denk ik, oké, okay, ze komen hem halen. Ja, wat te gek, ja. Dus dat is echt... Eh, ja, dat, is, dat, goes out. En dat, is, ook een heel, heel mooi nummer. oké wat moet je toch een gelukkig man zijn dat je zo die teksten kan horen en onthouden inderdaad. Mensen worden ook wel gek van mij hoor, geloof maar. <laughs> ja. Die kunnen mensen kunnen er ook niet tegen. <laughs> nee, Heb je hem meer? Maar als ook zeggen, ja, Luc, eh, dan weet het wel dat jij het weet. <laughs> nou, nee. Het kan, ook, eh, het kan ook irritant zijn. Naar andere mensen toe, dat besef ik. Ja, na nou, tien keer of zo, ja. nee, maar dat ik op een gegeven moment zeg dat zing je niet goed, dat moet zo en zo. Ja, Luc, dat weet ik wel. Maar laat mij dan lekker zo zingen. Ja. Dat is mijn versie. Ja, dat is mijn, versie. hè? Mijn interpretatie. Ja, Dus dat kan ook best in zijn. dat, dat, dat, dat, weet ik, dat besef ik me ook. <laughs> ja, was leuk. Ja, ja, ja. Maar dat geeft ook helemaal niet. En, eh, ja, Natuurlijk niet. Ik vind gewoon, ja. vind juist gewoon omdat ik die tekst uh, zo weet, weet ik ook precies waar het nummer over gaat. Ja. En dat vind ik belangrijk. Ja. Het geeft een extra eh, eh, waarde aan zo'n nummer, dat geloof ik ook. Ja, nou, dat, dat, zo ervaar ik, zo zie ik het dus ook. Ja. Het geeft een, een extra Zeker als het goede teksten zijn. Maar wat je zegt, dat klein verhaaltje, een begin en een eind. Ja. Kijk, eh, ik heb ook een nummer van andere artiesten. Ik denk, ah, deuntje is wel leuk, maar dan luister je naar de tekst niet. dan staat nergens op. maar dan is het nummer van mij gelijk klaar. cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh! God, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught him yet. Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire. As they ride on, hear they cry. Rider sloped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. They are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-yo. Zou die veel invloed hebben gehad, denk je? Door zijn verhaaltjes of zo. Of zou mensen op een andere manier naar de Vietnamoorlog zijn gaan kijken of zo? Of nou, het, mooie, zo. het mooie is, hij is anders gaan kijken. Het was voor hem een wake-up call. Oh. Daarna is hij ook heel anders eh, tegen eh, Amerika aan gaan kijken. Als natie. Aha. Daarvoor was het echt eh, pro-Amerika in alles. ja? worden door Vietnam met minder. Nee, dat hoor je in dat nummer ook. Ja? Aan het eind hoor je ook van... Eh, whether we belong over there or not. Ja. Somebody over here loves them. And needs them. Ja, ja. Ja. Oh, ja. En uh, that's about all that there is to tell about that little trip into living hell. Ja, ja, ja. Dat zingt hij ook echt. Ja. ja. En all come back home to stay in peace. Ja, ja. Dus toen is hij op een andere manier... eigenlijk, eigenlijk is hij meer eh, gewoon van... Oké, wacht eens even. We doen als nazi dus ook hele domme dingen. Ja. Whether we, whether we belong over there or not. Ja, Of we daar nou wel of niet horen. Ja. Iemand hier thuis heb je nodig. Ja. Ja, ja. Dus je trekt gewoon gezinnen aan elkaar om voor, je, voor, voor wat eigenlijk. Ja, ja. En dat is dus, dat, en toen is hij eigenlijk een beetje anders gaan denken. En toen zijn zijn nummers ook wat, wat heb ik het idee, Nog ook wat, wat gevoeliger geworden en wat meer gericht op, op, eh, ah. op andere zaken. Ah, heb ik het idee. Ja, ik weet niet precies welke nummers op... dat, dat, weet, dat, dat weet ik dan weer niet. <laughs> maar het is niet zo dat hij eh, zijn boodschap is gaan verheftigen of zo. Of eh, nog uh, strikter. Nee, Geen protestsongs maken Nee, de protestsongs heeft hij voor de rest volgens mij bij mijn weten Nee, Nee. Nou, echt, niet echt. Gewoon, dit, was een, dit was een protestsong. Nou, en, die ballad toch Ira, ja. Was eigenlijk een protestsong. Naar de blanken toe. Die de Amerikaanse, native, de Native Americans. Eigenlijk eh, gewoon eh, zwaar onderdrukken. onderdrukte en gewoon een, reservaat reservaten plaatste. En dan vervolgens het watertoevoer afsloot. <laughs> ja. Nou, want daar gaat het over. Terwijl die Indiaan dan gewoon voor, het, voor, voor zijn land gaat vechten in Iwo Jima. Ja. Ja, ja, ja. En hij krijgt er helemaal niks voor terug. Nee. Dus dat zijn, wel, dat, dat zijn gewoon wel protestsongs, maar gebaseerd op de waarheid, op de echte geschiedenis. En dat, vind ik, dat vind ik ook mooi van dat nummer. Dat is echt geschiedenis wat hij aan het zingen is. Ja, ja, ja. En in Vietnam, dat nummer over Vietnam, dat is ook echt wat hij zelf beleefd heeft. Wat dus echt een stukje geschiedenis is. Ja, is er geweest natuurlijk, ja. ja, ja, ja. Dat nummer heeft hij geschreven aan de hand van zijn bezoek daar. Ja, Living Hill, ja. ja. Dus dat, dat kan je wel zeggen, ja oké, dat, dat is wel iets wat heel bijzonder is natuurlijk. Zeker. One morning at breakfast, I said to my wife, We've been everywhere once and some places twice. As I had another helping of country ham, she said, We ain't never been to Vietnam. There's a bunch of our boys over there. So we went to the Orient, Saigon. Well, we got a big welcome when we drove in to the gates of a place that they call Long Bend. We checked in and everything got kind of quiet, but a soldier boy said, just wait till tonight, things get noisy. Things start happening. Big bad firecrackers. Well, that night we did about four shows for the boys, and they were living it up with a whole lot of noise. We did our last song for the night, and we crawled into bed for some peace and quiet, but things weren't peaceful. And things weren't quiet. Things were scary. Well, for a few minutes, June never said one word, and I thought at first that she hadn't heard. Then a shell exploded not two miles away. She sat up in bed, and I heard her say, What was that? I said, that was a shell or a bomb. She said, I'm scared. I said, me too. Well, all night long that noise kept on, and the sound would chill you right to the bone. The bullets and the bombs and the mortar shells shook our bed every time one fell, and it never let up. It was gonna get worse before it got any better. Well, when the sun came up, the noise died down, we got a few minutes sleep, and we were sleeping sound. Then a soldier knocked on our door and said, Last night they brought in seven dead and 14 wounded. And would we come down to the base hospital and see the boys? Yeah. So we went to the hospital ward by day. And every night we were singing away. Then the shells and the bombs till dawn again. And the helicopters brought in a wounded man night after night day after day, coming and a going. So we sadly sang for them our last song, and reluctantly we said so long. We did our best to let them know that we care for every last one of them that's over there, whether we belong over there or not. Somebody over here loves them and needs them. Well, now that's about all that there is to tell about that little trip into living hell. And if I ever go back over there anymore, hope there's none of our boys there for me to sing for. I hope that is over with. And they all come back home to stay in peace. Het is wel eh, toch een groter man dan ik eh, tot nu toe. Ja, serieus? Ja, echt serieus. Nou, ik ben blij dat, je, dat ik je beetje ja. heb kunnen overtuigen. <laughs> nee, zonder meer, ja. ja. ja ik kan, ik kan wat je zegt, hoor, die, die verhaaltjes en zo, wat hij allemaal uh, toch gedaan heeft. ja. Ik, eh, probeer, ik vind het heel moeilijk om te een beetje een soort lijn erin te krijgen. Maar ik ben enthousiast over zoveel dingen van, van, van Ja, daarom. Dat, dit gewoon van de ene automatisch doorgaat dan naar het andere. Want <laughs> dat, heeft, dat associeer ik dan weer daarmee. Ja, klopt. Kijk, ik kan er zo, ik had dat toen eh, ook, ik kan er zo dan drie, vier, vijf uur over praten. Hoor. Ja, dat is ongelooflijk. Alleen, ik, heb nu gelukkig eh, een, een luisterend oor, zeg maar. Ja. <laughs> <laughs> Dat <laughs> nee, niet iedereen is daar geïnteresseerd om met mij daar vier uur over te praten. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, echt. En dat snap ik ook. Dat snap ik ook heel goed. Ja, ja. Eh, eh. Kijk, dus en mooie nummers tussendoor. Dus ja, het is te gek inderdaad. Het, is gewoon, het zijn gewoon nummers. En het is gewoon nummers die bij mij passen. En waarvan ik gewoon... Ja, Vind ik ook wel leuk dat je zegt. Die bij jou passen. Waarom? Jij bent ook... Een, eh, nou, nee, joh, nou, gewoon dat ik me er heel, heel erg in kan vinden. Oké. en ook zo in sommige gevallen ook wel zo, zo denk, ja. Ja. Niet niet, ook doe niet, gek eh, genoeg. Zou ja. Nou ander eh, niet, uh, <laughs> niet, ja, nee, snap <laughs> niet, je, niet sommige daar pikken. ah, vind ik wel bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat, eh, dat nummer bijvoorbeeld. En, doe maar gek, of doe maar niet, doe maar gewoon hè, als doe weer gek genoeg. Ja, ja precies. Ja, laat me gewoon bij jezelf. En, uh, ja, dat klopt, ja. ja. Dan ben je wel goed bezig. Ja. Want Men in Black, er, ja, zo heeft hij zich een beetje geprofileerd eigenlijk. Dat is eigenlijk een nummer over geschreven. Ja, de Men in Black, ja. ja. Dat is ook, eh, dat is ook de nummer eigenlijk wat ook een beetje aansluit op, op eh, het feit wat hij in Vietnam heeft meegedaan. Dat is een beetje een van de eerste nummers daarna. Ja, oké. Volgens mij, als ik het goed heb. Mhm. Die dan een beetje eh, uitspreken wat het dus met hem gedaan heeft. En waardoor hij dus de man in black is. Oh, oké. Okay, dat hij meer opkomt, Voor de, voor de, nog meer opkomt voor de minderheden. Ja, ja, ja. Oké. Okay. wear the black in mourning for the life that could have been. Each week we lose a hundred fine young men, zingt hij. Ja, oké. Okay. And I wear them for the thousands who have died, believing that we all were on their side. Oh, oké, wat mooi inderdaad. En daarom ging hij in het zwart, ja? Ja, ja eh, dus als die, gaan we, als die tekst dan volgt, ja. denk ik, ja precies, hebben dus vol, heb het wel ergens over. Ja, ja, ja. Ja, apart inderdaad. Ja. ja. For the poor and the beaten down, living in the, on the hopeless hungry side of town. <laughs> het rijmt ook allemaal zo mooi. Je kan het echt fantastisch Ja, maar ja dat, zijn, die zijn niet mijn teksten. Nee, nee. <laughs> Ongelooflijk. <laughs> het is heerlijk. Komt er zo uit, ja. ja. Oh, wat knap, ja. ja. Nou, dan moeten we toch gaan afsluiten met uh, Hurt. Ja, hè? heel mooi nummer. Prachtig mooi nummer. Zijn laatste, even zijn laatste nummer. En voor zijn vrouw geschreven. Ode oh, aan, aan, June Carter, die overleden was. Eh, hier, eh, als je het nummer ook hoort, je, je hoort gewoon zijn verdriet in dat nummer echt, je hoort echt zijn verdriet. Hij is ook echt, eh, je merkt echt van oké, ik ben, ik, ik wil het zelf ook niet meer. Nee. Ik, ik, ik, eh, kan, ik kan er niet meer. ik heb, ook, ik heb ook geen zin meer. Het heeft ook geen zin meer. Nee, nee. Ik ben de liefde van mijn leven kwijt. Ik ben, ik ben er ook klaar mee. Ja. En dat is dus ook, ik geloof drie of vier maanden of een half jaar na dat Cardo ja. is, hij zelf ook gegaan. Ja, ja, ja, ja. ja daar had hij er echt genoeg van, inderdaad. Ja. ja. Dus zonder gemis. Ja. mooie artiest. Hij heeft een mooie muziek achtergelaten. Zeker, mooi artiest. En hele mooie fans achtergelaten. Ja, ik hoop het wel. Ja. <laughs> ja, ja. weer, dus we gaan luisteren. Luc, hartstikke bedankt. Graag gedaan, Pim. En eh, luisteraars, ga alsjeblieft goed luisteren. En eh, luister dit eh, programma nog eens af. En dan... Kijk, dat gevoel wat Luc probeert over te brengen.